De 30-jarige Amerikaan van Pakistaanse afkomst heeft verklaard dat hij ook geen banden heeft met Pakistaanse terreurgroeperingen. Gisteravond werd de man opgepakt op een luchthaven in New York. Hij is de eigenaar van de auto die zaterdag vol met explosieve stoffen werd aangetroffen op Times Square. De Japanse autofabrikant Nissan roept 135.000 auto's van het merk Infinity terug vanwege een probleem met de airbag. De meeste auto's die worden teruggeroepen zijn verkocht in de Verenigde Staten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen door de fout met de airbag. De terugroepactie is een nieuwe tegenvaller voor de Japanse auto-industrie. Ook Toyota en Honda riepen de afgelopen tijd honderdduizenden auto's terug. De holocaust moet zo snel mogelijk een verplicht thema worden bij schoolexamens. Dat zegt de PvdA-kandidaat-Kamerlid Ahmed Marcouch vanavond in een toespraak vanwege dodenherdenking. Volgens Marcouch is de holocaust in het onderwijs onderbelicht en hoort hij van docenten dat het onderwerp bij allochtone leerlingen weerstand oproept. De vliegvelden in Ierland zijn weer open. Ze waren van vanochtend 8 uur tot 2 uur vanmiddag gesloten vanwege de aswolk van de vulkaan op IJsland. Het Ierse vliegverbod had nauwelijks gevolgen voor Nederland, omdat er vanochtend maar een paar vluchten naar Ierland gingen. Ook mocht er gewoon over Ierland worden gevlogen, omdat de aswolk die hoogte niet zou bereiken. Nijmegen vindt het niet wenselijk dat voetbalclub Kwik 1888 een quotum instelt voor allochtonen. Dat heeft de wethouder herhaald in een gesprek met het bestuur van de club. Die wil een limiet stellen omdat 80% van de leden van buitenlandse afkomst is. Volgens het bestuur zijn er daardoor te weinig vrijwilligers en voelen autochtonen zich er steeds minder thuis. Het weer, op de meeste plaatsen zon en wolkenvelden. Alleen in het noordwesten een enkele bui. Het is 8 tot 12 graden. Morgen eerst overwegend bewolkt.